Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De oudste zoon van oud-president Jair Bolsonaro van Brazilië... wil volgend jaar meedoen aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro is nu nog senator. Hij zegt dat zijn vader hem steunt. Jair Bolsonaro kreeg 27 jaar cel omdat hij probeerde een staatsgreep te plegen... na zijn verlies bij de verkiezingen in 2022. Hij zit ook vast voor het leiden van een gewapende criminele organisatie. Ondanks zijn veroordeling is Bolsonaro nog altijd populair bij een deel van de bevolking van Brazilië. Drie van zijn zonen zitten in de lokale en landelijke politiek. Premier Pisas van Curaçao heeft een bezoek aan Nederland afgezegd... vanwege de opgelopen spanningen tussen Venezuela en de VS. De regering van Curaçao zegt wel dat inwoners gerust kunnen zijn. Gistermiddag maakte de premier van Aruba ook al bekend dat hij niet naar Nederland komt... vanwege de situatie in de regio. De premiers zouden volgende week bij een congres in Den Haag zijn... over de opheffing van de Nederlandse Antillen. Die eilanden liggen heel dichtbij Venezuela. President Trump heeft de militaire druk op dat land de afgelopen tijd fors opgevoerd. Bij een ongeluk tussen Ermelo en Elspet is afgelopen avond een dode gevallen. Bij het eenzijdige ongeval botste een auto tegen een boom. Het voertuig vloog daarop in brand. Een andere inzittende werd uit de auto geslingerd... en lag met ernstige brandwonden op de weg. De auto brandde helemaal uit. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt nog onderzocht. In Assen worden maatregelen genomen om auto- en scooterbranden te voorkomen. In twee wijken van de Drentse hoofdstad stonden de afgelopen weken zeker tien voertuigen in brand. Waarschijnlijk zijn die allemaal aangestoken. De politie gaat nu vaker surveilleren en de gemeente heeft extra lantaarnpalen geplaatst. Dan nog het weer. Veel plaatsen regen. De temperatuur daalt naar 3 tot 6 graden. Overdag veel bewolking en af en toe een bui.